spoedige start. Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie in Leeuwarden is op zoek naar een automobilist... die vannacht is ingereden op een agent op de fiets. De politieman en een collega wilden in het centrum van Leeuwarden... een auto laten stoppen. Maar de automobilist gaf gas en reed met hoge snelheid op de agenten af. Een van hen kon maar net op tijd wegspringen. Hij is niet gewond, maar zijn fiets is wel totaal los. Een van de agenten schoot nog op de vluchtende auto, maar ook daardoor stopte de bestuurder niet. In Julianadorp bij Den Helder is een zwembad door brand ingestort. De brand brak de afgelopen avond uit en de brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Er was niemand aanwezig. Omdat er veel rook is vrijgekomen adviseert de politie omwonenden nog wel om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Obama vindt het klimaatakkoord van Parijs het meest ambitieuze klimaatakkoord dat ooit is bereikt. Het is de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden, zegt hij. Veel wereldleiders zijn positief en komen superlatieven tekort voor het akkoord... waarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot minder dan 2 graden. Milieuorganisaties zijn verheugd, maar ook bezorgd. In Berlijn is de film Youth uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar... De film waarin twee gepensioneerden terugkijken op hun leven... is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen... die gelden als de Europese Oscars. Michael Caine, die in Youth een hoofdrol speelt... kreeg de prijs voor beste Europese acteur... en regisseur Paolo Sorrentino die voor beste Europese regisseur. De Brits-Franse actrice Charlotte Rampling was de beste Europese actrice... voor haar rol in het huwelijksdrama 45 Years. Rampling kreeg ook een prijs voor haar hele oeuvre. Het weer, de wind en de regen nemen af. De komende dag blijft het in het zuiden nog wat miseren.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 It's a good life. allemaal fijne dag.